De NS zet meer treinen in naar de hoofdstad, waardoor in andere delen van het land wat minder treinen rijden. De route tussen het podium op het Museumplein en het water achter het Rijksmuseum is volledig afgeschermd met zwart doek. De spelers kunnen zo na hun rondvaart veilig naar het erepodium lopen. De negen woonboten op de route in de Amsterdamse grachten zijn met hekken afgezet om te voorkomen dat er mensen op het dak klimmen. Ook is er extra toezicht. Voor de festiviteiten in Amsterdam gaat de selectie eerst naar Den Haag. De finale van het WK voetbal heeft geen record aantal kijkers getrokken. 12,2 miljoen mensen zagen zondagavond de nederlaag tegen Spanje. Iets meer dan 10,1 miljoen mensen keken de wedstrijd thuis. Ruim 2 miljoen mensen zagen het duel in een café of op een groot scherm. Het aantal kijkers is iets minder dan het recordaantal van 12,3 miljoen mensen... dat vorige week de halve finale tegen Uruguay zag. Het aantal kijkers ligt waarschijnlijk lager doordat veel mensen al op vakantie zijn. Een Iraanse atoomwetenschapper die volgens Iran was ontvoerd door de CIA... heeft zijn toevlucht gezocht tot de Pakistanse ambassade in New York, melden, Amerikaanse eh, melden Iraanse staatsmedia. Volgens Iran wil Sharam Amiri zo snel mogelijk naar zijn land terug. Amiri verdween een jaar geleden toen hij op bedevaart was in Mekka. Volgens Iran werd hij ontvoerd en naar de VS overgebracht. Bij rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond laat opnieuw agenten gewond geraakt. De oproerpolitie probeerde de deelnemers aan een mars te beschermen, maar werd bekogeld met bakstenen en molotovcocktails. De katholieke betogers wilden de belangrijkste oranje mars van protestantse groepen tegenhouden en raakten toen slagers met de politie. Het geweld verspreidde zich daarna over andere delen van de stad. Het weer wisselend bewolkt en zonnig, ook plaatselijk een bui.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 Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody love somebody, set them free. Well, that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want Zandvoort ook op internet.